Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Amerikaanse speedboot die door Cuba is beschoten... zaten gewapende Cubanen die in de VS wonen. Ze waren van plan om het eiland te infiltreren om terreur te zaaien... melden Cubaanse staatsmedia. Ze openden het vuur op een Cubaans patrouilleschip dat terugschoot. Daarbij werden vier opvarenden van de Amerikaanse boot gedood. De zes anderen raakten gewond en worden in Cuba behandeld. De Amerikaanse minister Rubio wil pas reageren als uit Amerikaans onderzoek blijkt wat er precies is gebeurd. Rubio zei wel dat de Amerikaanse boot niet van het leger was en dat er geen overheidsmedewerkers aan boord waren. Het dodental door noodweer in Brazilië is opgelopen tot 46. In de deelstaat Minas Gerais, in het zuidoosten van Brazilië, is zoveel regen gevallen dat er overstromingen en aardverschuivingen ontstonden. Huizen zijn ingestort en meer dan 3000 mensen werden geëvacueerd. In sommige steden ligt het openbare leven grotendeels stil. Naast 46 doden zijn er 21 vermisten. Februari is in dit deel van Brazilië altijd al een natte maand... maar dit jaar is er twee keer zoveel regen gevallen als verwacht. In de tussenronde van de Champions League hebben Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Galatasaray zich geplaatst voor de achtste finales. Atalanta Bergamo schakelde Borussia Dortmund uit dankzij een strafschop in blessuretijd. Real Madrid versloeg Benfica Paris Saint-Germain had genoeg aan een gelijkspel tegen AS Monaco. En Galatasaray gaat door ten koste van Juventus. De Turkse ploeg verdedigde een 5-2 voorsprong... maar zag Juventus met 10 man op 3-0 komen. Dat betekende een verlenging waarin Galatasaray twee keer scoorde. Het weer. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden.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 Local store, you, you, you think You just feel what you want to be, what you want. Listen, your heart will take control of you. It's the music of the night that. ZFM. plenty hard times got up on a butt the hard way. Out there to tax, you chose me to slay. I saw what you did. Uh huh. And said nothing. But watch. Clock, chin up, and kept bluffing. And schemed to capture the skill of your rapture. Master, become the master and kick action.